when the sun beats down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, on a blanket with my baby. park you hear the happy sounds of a carousel. Mm, you can almost taste the hot dogs and french fries they sell. Under the boulevard, down by the sea, yeah. On a blanket with my baby. boardwalk. We'll be having some fun under the boardwalk. People walking Wat een eh, prachtige oude meuk hier aan het begin van de show. Oude meuk van de Drifters. Under the Boatwalk. Dat had je natuurlijk al lang begrepen, denk ik. Welkom bij de show. Welkom bij de zondagmorgen van ZVL. Fijn dat je erbij bent. Ik ga je oren vertroetelen. Werkelijk waar met prachtige muziek. Speciaal voor jou uitgezocht. En eh, we hebben ook een paar leuke onderwerpen te bespreken. Dus stay tuned tot tenminste 12 uur vandaag. ZVL tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. En we hebben prachtige muziek van Magna Carta bijvoorbeeld. Airport Song uit 1976. Dus ja, we gaan lekker easy aan de gang. Voor tijdens de koffie of misschien het late ontbijt of de vroege brunch. down again. I should be leaving in the morning on a flight for Singapore.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 I cannot quite believe it, but I thought I heard her say the customs all have woken up, the fog is on its way. So I'll be leaving in the morning on a plane bound for the sun. Of the touch of light. searching for the touch of life. No words are spoken, the only sound we hear. Volle muziek uit de jaren 80 van Imagination hier bij ZVL. Body Talk en eh, Magna Carta. Airport Song. Straks is eh, te gast Nick Post namens Hydra Loop Systems. Eh, de dit interview Herman de Bruin, mijn collega natuurlijk, zoals iedere keer. Het kabinet heeft een nieuw actieplan drinkwater gepresenteerd. En minister Matlener van Infrastructuur en Waterstaat zegt in een Kamerbrief dat het verhogen van de productie van drinkwater het primaire doel is. Maar gaat dat zomaar allemaal? Je hoort het straks over ongeveer een kwartiertje hier bij ZVL. you go feel like you're near and you can do a thing to stop me stop me. voorheen. De stroom van een rivier hou je niet tegen.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 Je hoorde hem met De Steen uit 2009. Chris Isaac natuurlijk voor met Can't Do A Thing. To Stop Me. Och, wat een romantiek allemaal hier in de show. Terwijl we hier aan de koffie zijn en we hebben van die geweldige koffiekoeken. Je kent ze wel, die koeken met allemaal die rozijntjes erin. Ze zijn heerlijk. En eh, ja, we genieten daar wel van. Terwijl we natuurlijk ook weer luisteren naar de heerlijke muziek hier bij ZVL. En ook nummers waarvan je denkt, hé, hey, dat is lang geleden en bijzonder. Waarom deze? Bijvoorbeeld Bob Dylan. Nog niet eens zo verschrikkelijk oud. lonely soul of mine, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy and inspiration. Tears are all I have to show. No consolation, all I see is grief and gloom. Till the crack of doom, all oh, melancholy mood. I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace an empty space, melancholy mood. Why must you blind me? Pity me and break the chains, the chains that bind me. Won't you release me, set me free? bring her back to me, our melancholy mood. De Blokhuizen. Omroep ZVL. When I see that girl go walking by I see her look into his eyes. was en op hoge leeftijd zo'n prachtig nummer gemaakt. Ook qua tekst, ook prachtig. Verder hoorde je The Fortunes en Here It Comes Again. Over een paar minuten gaan we praten met Nick Post, althans mijn collega Herman de Bruin, over eh, ja, drinkwater. Wat dat allemaal te betekenen heeft, dat hoor je zo meteen na deze toch wel historische van Shirley Bessie van een James Bond film. Je weet het misschien wel, Moonraker. Ik ga praten met Nick Evans. Hij is gast in de studio. Nick, welkom. Hallo, welkom. Jij bent microbioloog en werkzaam bij het Hoogheemraadschap. Bij de afvalwaterketen. Ja, ja, moeilijk woord. Ja, dat klinkt eh, heel als eh, al die druppeltjes aan elkaar gemaakt zijn. Ja, nou, het komt afvalwaterketen is omdat je weer het riool en dan de zuivering en zo gaat het door. Mhm. Dus het is een hele keten. Ik werk vooral bij de zuivering. Ja, want je bent microbioloog, dus daar zitten die, eh, die eh, micro-organismen ook allemaal in. Ja, En dat moet allemaal verwijderd worden. Dat, dat wordt steeds moeilijker volgens mij. Het wordt steeds, zeker steeds uitdagender. Eh, ja. Met de nieuwe stoffen waar we steeds meer van af weten. Hoeveel dat nou is, hoe schadelijk het is. Wil je steeds meer eruit halen, steeds beter eruit halen. En een microbioloog is altijd je passie geweest? Ja, mijn passie begon op de TU Delft. Eh, waar ik eh, ja, life science en technology heb gestudeerd. Dus daar kwam ik in contact met eh, de wereld van de microbiologie. Ik dacht zelf altijd dat is een heel niche wereld, maar dan kom je erachter dat dat gaat van uh, produceren van medicijnen tot bierbrouwen tot. Uh, ja, ik kan het zo gek niet bedenken. Een heel groot gebied dus. eigenlijk wel. Ja, ja. Nou, zodoende kwam ik uiteindelijk. werd mijn interesse gewekt voor de industriële microbiologie. Hoe kan je hier echt processen mee beïnvloeden. Mhm. En zo kwam ik uiteindelijk bij de afvalwaterzuivering Door je studie kom je steeds verder natuurlijk in die wereld terecht, door, nou, denk ik. Door gewoon te doen ontdekte ik steeds meer wat ik leuk vond. Ja, en nou ben je microbioloog bij een uh, Één Eén hoogheemraadschap of meerdere? Eén hoogheemraadschap. Nou, dat is veel water. Ja. Dus eh, <laughs> daar is wel wat te doen, denk ik. Ja, wij zuiveren daar eh, het water van ongeveer 650.000 mensen. Mhm. Ehm, en dat willen we gewoon zo schoon mogelijk maken. Ja. Eh, daar hebben we zuiveringen gebouwd. En het mooie is dat zo'n zuivering is eigenlijk een, een heel compact eh, stukje natuur. En dan als je daarnaar kijkt, zie je alleen maar beton. Dus dan denk je van waar zit hier de natuur? De buitenkant, ja. Maar de natuur zijn dus die beestjes. Waar eh, die, de bacteriën, die ook anders in de natuur prima het, de poep en plas van de, de eenden en de vogels kunnen omzetten. Mhm. Nou, dat, die beestjes hebben wij geconcentreerd. Eh, tot hele grote betonnen bakken waar al die beestjes in leven. Wij zorgen daarvoor genoeg lucht en zuurstof en andere omstandigheden. En dan daarmee gaan zij eigenlijk dus al onze poep en plas omzetten. Ja, tot schoon water. Tot schoon water, zeker. En hoe komen die beestjes dan in die bakken bij jullie terecht? Groeien die daar vanzelf of moet je daar wat voor doen? Eh, als je ze eenmaal hebt, groeien ze vanzelf. dat is het mooie. maar hoe krijg je ze binnen? Ja, <laughs> nou, dat, dat, gelukkig hoeven we niet vandaag de dag opeens een nieuwe zuivering te beginnen. Dit proces bestaat al heel lang. Mhm. Dus we zijn ooit begonnen met eh, je, gaat, eh, je laat afvalwater staan, daar groeien wat beestjes op. Nou, die beestjes die ga je uiteindelijk nog wat meer afvalwater voeden en nog wat meer. En die groeien uiteindelijk naar een eh, nou, ik zeg expres beestjes, want het zijn heel veel verschillende. We, selecteren ook niet, we willen dat beestje en dat, niet dat andere beestje. Maar we laten dus juist het afvalwater dat voor ons doen. Als zij er niet kunnen groeien op ons afvalwater, ja, dan, dan groeien ze niet en dan sterven ze uit. Als ze wel kunnen groeien, dan houden we ze erin. Ja, maar ben je dan nou verder in een laboratorium bezig? Eh, nou, we hebben, wel, we hebben wel een klein laboratoriumpje waar we hier en daar wat testjes doen. Maar ik werk voornamelijk vanuit de sensoren. Dus we hebben wat sensoren hangen. Eh, die ook wel zo nu nog gekalibreerd en schoongemaakt moeten worden. Maar vooral die sensoren, die hou ik in de gaten. En daar eh, kijk mee hoe het proces verloopt. Ja, ja. Om de zoveel tijd nemen wij een, een, een ruim monster... waar we alle stoffen analyseren die wij, eh, waar wij op zuiveren. Dus dat zijn niet per se alle stoffen die er zijn, maar de stoffen waar wij ons proces voor ingericht hebben. Dit gaan we eruit halen, dat controleren we en borgen we zodat we eh, ja, schoon water leveren. Wat we beloofd hebben. Een mooi beroep, denk ik. Ja, ik eh, geniet er enorm van. Ja. Als mensen meer willen weten over dat schoonmaken van het water, kunnen ze ergens terecht? Of doen jullie bij de rioolwaterzuivering ook wel eens een open dag? We doen ze nu en dan eh, een open dag. Oké. En, eh, en anders ja, mail gewoon het Hoogheemraadschap. En ze verwijzen je uiteindelijk wel door. En kijk even in eerste instantie op de website. Natuurlijk. Dan weten mensen waar ze moeten zijn om meer te weten te komen over het schoonmaken van het water. Nick Evans, hij vertelde erover als microbioloog en bij dat Hoogheemraadschap werkzaam. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal doet. disappearing like a ghost. It didn't work at all. She couldn't stand a fall. It didn't work at all. She couldn't stand a fall. at nights, the kid's in bed. She's looking at the TV screen. One more night, she's talking to the window of the washing machine. relaxed van dit nummer. De Spice Girls, natuurlijk. En Goodbye. En de Nits hoor je ervoor met Red Tape. Mooie muziek hier bij ZVL. Fijn dat je erbij bent. Wij vinden het hier wel lekker gezellig in de studio. Ja, het is alweer de eerste zondag van februari. En je zou dan denken, het is ijskoud buiten, maar dat valt reuze mee eigenlijk. Hè? Eh, normaal gezien, althans, dat denk je dan, zouden we op de schaats moeten staan. Maar het gebeurt maar niet, het is eh, niet anders. En dat heeft natuurlijk, zoals we afgesproken hebben, links en rechts, althans, eh, vooral rechts, dat het niet ligt aan het klimaat. Dat is een geruststellende gedachte, toch? Tijd voor een mooie van Petula Clark. Zij zong ooit Frans. Le Chevalier. Kom je net bij de show? Welkom. Show of endless takes. And the music's coming through on the radio. to stay on my feet. But oh, there's one thing that gets to me is that little girl. She puts me down so easily in total absurd. I'm saying. every breath that I take. I'll give you the moon and the sun. You're the only one pleading love with every beat of my heart. wilde Engelstalige zangers en zangeressen nog wel eens in het Frans uitpakken. Ook de Beatles trouwens. Dat geeft wonderlijke resultaten. Dat hoorde je ook wel bij Petula Clark. En eh, daarna hoorde je trouwens wel iets wonderschoons. Trouwens, je hoort het nog een beetje. Hierbij zit veel Chris Ria en Every Beat of My Heart. De tijd schiet op. Het loopt al tegen 11 uur. Straks in het eh, tweede uur hebben we natuurlijk nog veel meer mooie muziek. Maar dan gaan we tempo een klein beetje meer opkrikken. whisper Virginia Woolf and poetry. No one seemed to notice me. Being young was getting so old. Cheap beer and cigarettes. Life was like a movie set, and I seemed to be given no role. But in times of trouble, I can turn to my mother, and I know that she gon' understand. So at age 18, I cried to my mother, and she told me, young man, there are moments when you fall to that you are stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud. No, just be as you are. life is not always a comfortable ride. Everybody's got scars that they hide, and everybody plays the fool sometimes. Yeah, just be as you are. They play me on the radio everything was changing, so I thought I was all the way grown. But I can still remember in that cold November when I realized I'm all alone. But in times of trouble, I can turn to my mother, and I know that she gon' understand. So at age 22, I cried to my mother, and she told me, young man, there are moments when you fall to the ground, but you are stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud. No, just be as you are. It doesn't matter if you become some star. Life is better when you open your heart. You don't always have to act so hard. No, just be as you just are. speaking truthfully, I'm not who I used to be, and I know some people might laugh. Cause my music doesn't sound the same, and my hair's no longer shaved. I'm worried if I'm on the right path. But in times of trouble, I can turn to my mother, and I know that she gon' understand. So at age 26, I spoke to my mother, and she told me, young man, there are moments when you fall to the ground, but you are stronger than you feel now. You don't always have to speak so loud. No, just be as you are. It doesn't matter if you become some star. Life is better when you open your heart. You don't always have to act so hard. No, Mike Posner. Mm-hmm. Ja, ik word er wel vrolijk van. En Mariah Carey. Tja. Oh ja, Mike Poster met BSUR. De originele mix, want er zijn er verschillende van. Dus ja, als je denkt, hé, hey, dit is een aparte versie. Zo was het bedoeld ooit. En verder Mariah Carey dus met Open Arms. En die open arms, die open armen hebben we ook straks voor het tweede uur hier bij ZVL in de aanbieding. Dus blijf lekker luisteren, want dan komt er heel veel moois aan straks na 11 uur. En een reportage van Jeroen van Gent, want die ging voor u de straat weer op met zijn blauwe microfoon en vroeg u van alles.